uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen... voor zorgmedewerkers die door een coronabesmetting op het werk long-covid hebben gekregen. Een ultimatum van de bonden aan de staat is verlopen. Doordat zorgmedewerkers al twee jaar ziek thuis zitten, zijn ze ontslagen. Een grotere groep kan door klachten nog altijd minder werken dan voor corona... waardoor hun inkomen is gedaald. De vakbonden vragen al zo'n twee jaar om financiële compensatie voor de zorgmedewerkers. Met een kort geding willen ze nu schadevergoedingen afdwingen. Coolblue en medewerkers van de stichting Hulptroepen Alliantie wisten dat er een commerciële BV was... waarmee een mondkapjesdeal werd gesloten met de overheid. Medeoprichter van de stichting en de commerciële BV Camille van Gestel zei dat bij Jinek. Van Gestel verdiende met Siewert van Linde en Bernd Damme miljoenen aan die commerciële deal... terwijl tegen de buitenwereld werd gezegd dat ze dat gratis deden. Coolblue heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Van Gestel. In Nunspeet zijn bij twee incidenten in totaal zes mensen gewond geraakt. Gisteravond raakten drie mensen gewond, vermoedelijk bij een steekpartij. Twee verdachten zijn aangehouden. Een paar minuten later was er een eenzijdig ongeval... waarbij drie inzittenden van een personenauto gewond raakten. Het is onduidelijk of de twee voorvallen in Nunspeet met elkaar te maken hebben. Het Integraal Zorgakkoord is getekend door de betrokken partijen, behalve de huisartsen. Partijen in de zorg moeten volgens het akkoord nauwer samenwerken... en er moet meer worden gedaan om preventie. Volgens het ministerie is een belangrijke stap gezet... om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.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 the right direction. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, love. So many reasons why I want you for you, my love. Now you want to retire with my love. See all the little good things you do, they make me know, know.